Joris Stubenitski met het NOS-journaal. VVD, ChristenUnie en de SP hebben op hun congres vandaag... alle drie het onderwerp migratie centraal gesteld. VVD-leider Rutte zei een uiterste poging te doen... om binnen een paar weken maatregelen te presenteren. Dat het pakket er nog niet ligt... komt volgens hem door de verdeeldheid in de coalitie. ChristenUnie-leider Bikker zei dat stoere plannen die niet werken geen zin hebben... En partijleider Marijnussen zei op het SP-congres dat vooral de werkgevers de oorzaak zijn van het migratieprobleem. Zij halen volgens haar mensen hier naartoe om de arbeidskosten laag te houden. Mogelijk heeft de dood van drie Israëlische militairen vandaag te maken met de smokkel van drugs, zegt het leger. Vannacht werd vlakbij de plek van de schietpartij voor bijna 400.000 euro aan drugs onderschept. Kort daarna werden twee militairen in de buurt doodgeschoten. En een paar uur later was er een schietpartij tussen de verdachten en militairen... waarbij een derde Israëlische militair en de verdachte werden gedood. De dader zou een Egyptische politieagent zijn. Israël en Egypte doen samen onderzoek. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Spanje vanaf pole position. De coureur van Red Bull was ook al de snelste in de drie vrije trainingen. De andere Nederlander, Nick de Vries van Alfa Tauri, begint vanaf plek 14. In Vaticaanstad is er een speciale reinigingsceremonie gehouden... voor het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek. Gisteren demonstreerde er een naakte man op het altaar tegen de oorlog in Oekraïne. Vlak voordat de basiliek dichtging, trok hij zijn kleren uit en ging hij op het altaar staan. Volgens de kerk werd het altaar daarmee ontheiligd. Het weer.